En later volgende week ook met jongeren en andere groepen die het zwaar hebben door de coronacrisis. Volgens Hamer is er de afgelopen twee maanden in Den Haag veel gepraat over de bestuurscultuur en het politieke proces. En is het nu tijd om het weer over de inhoud te hebben. Soms is het nodig dat iets even ontploft. Eh, dan kun je daarna weer makkelijker verder. Maar ik denk wel dat na twee maanden ontploffing het nu tijd is om, eh, ja, om gewoon weer echt met die inhoud aan de slag te gaan. En we zitten wel in een situatie waarin dat ook niet kan wachten. Want er moeten snel plannen komen om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Festival Nieuws, waarschijnlijk het eerste grote muziekfestival in Nederland in lange tijd dat doorgaat. Welcome to the Village op 16, 17 en 18 juli in Leeuwarden. Het gaat er wel wat anders uitzien. Bezoekers moeten zitten en anderhalve meter afstand houden bij concerten. Per dag zijn er 1500 mensen welkom. Vrouwtje, Nana Adjoa en Roosbeef zijn bij de eerste namen die zijn aangekondigd. Om het werk afwisselender en leuker te maken gaan een ziekenhuis in Utrecht en de ambulancedienst personeel uitwisselen is vooral bedoeld om elkaar beter te begrijpen. Maar voor Melvin van de spoedeisende hulp gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Klein beetje, ook wel een beetje een jongensdroom. Zeg, als je die sirenes ziet en het geluid of eh, de, zwaailichten ziet en de sirenes hoort. En dan zo'n bus weg ziet scheuren. Ja, dat is toch ziek ik wel een beetje... Ja, Leuk, krijg ik energie van, gaat adrenaline rondpompen. Lekker scheuren dus. En hij kan ieder moment op je mat vallen. De uitnodiging voor een vaccinatie. Dat is allemaal mensenwerk. Er kan wel eens iets misgaan. Zo kreeg het echtpaar Via en Hans maar liefst zes uitnodigingen binnen. En dat terwijl Hans al gevaccineerd is. Het koppel zegt tegen RTV Noord dat ze overspoeld worden met reacties van mensen... die ook meerdere uitnodigingen hebben gekregen. Het weer vanmiddag met name in Limburg nog wat kans op regen. Morgen wisselvallig en zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door... maar tussen Utrecht en Hilversum rijden geen treinen. Dat komt door een kapot spoor, duurt waarschijnlijk nog de hele dag...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 Ik laat het stromen. can de hoofdpunten van het NOS-journaal. Morgen kunnen Nederlandse toeristen weer naar de Canarische eilanden, Ibiza en Mallorca. Voor die gebieden geldt dan code geel, meldt de Nederlandse ambassadeur in Spanje. Nu is het nog oranje. Bij het RIVM zijn ruim 5600 nieuwe besmettingen gemeld. 454 minder dan de melding van gisteren. Gemiddeld daalt het aantal besmettingen met corona. Het kabinet trekt 7 miljoen euro uit om de Rotterdamse haven beter te beschermen tegen drugsmokkel. Ook Schiphol krijgt een deel van dat geld.